Gert Kluk met het NOS Journaal. President Sarkozy heeft vanochtend vroeg gezegd dat er in maart een nieuw verdrag komt tussen de 17 eurolanden. Met dat verdrag kan de eurocrisis beter aangepakt worden. Een breder verdrag van alle 27 landen bleek een brug te ver. Groot-Brittannië zou zijn veto daartegen hebben uitgesproken. De Britse premier Cameron vindt het onaanvaardbaar dat Brussel meer macht krijgt om bijvoorbeeld automatisch sancties op te leggen aan landen die hun begroting niet op orde hebben. Hij werd erin gesteund door andere landen die net als Groot-Brittannië nog geen euro hebben. Toen bleek dat Cameron niet te vermurwen was, kozen Sarkozy en Merkel voor plan B, een verdrag van de 17 eurolanden. De Nederlandse ambassadeur in Indonesië heeft excuses aangeboden voor het bloedbad in het dorp Rawakedé op Java in 1947. Het is vandaag precies 64 jaar geleden dat Nederlandse militairen het dorp binnenvielen op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. Bijna alle mannelijke inwoners werden doodgeschoten. Vandaag worden op Java de honderden doden in Rawakede herdacht. Rijkswaterstaat heeft in verband met de storm waarschuwingen afgegeven voor de sectoren Schelde en Delfzijl. Op verschillende plaatsen is er kans op hoog water. In Emuiden zijn door de storm twee gebouwen beschadigd. Bij een café klapte het platte dak, door de harde wind dubbel en van een woonzorgcentrum werden een paar gevelplaten losgerukt. Voor zover bekend zijn in Emuiden geen gewonden gevallen. De Amerikaanse republikeinse presidentskandidaat Rick Perry heeft weer een blunder gemaakt. Hij had het over de oorlog tegen Iran, terwijl hij Irak bedoelde. Perry wordt gezien als een van de voornaamste uitdagers van Obama. Maar zijn populariteit is nu al flink gedaald door zijn onnozele optredens. Zo stond hij onlangs nog te kijken in een debat. Hij zei dat er een aantal ministeries moest verdwijnen, maar hij wist zelf niet meer welke. Het weer vanochtend droog, vanmiddag in het zuiden kans op zon. In het noorden kunnen buien vallen.